10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensen met ouders in een verpleeghuis dat op de lijst staat van slecht presterende zorginstellingen moeten niet overhaast een ander verpleeghuis gaan zoeken. Patiëntenfederatie NPCF waarschuwt dat het voor bewoners erg moeilijk is om te verhuizen. Pas als de lijst het gevoel bevestigt dat er iets niet deugt, kun je kijken naar alternatieven, zegt de NPCF. Gisteravond is de lijst bekendgemaakt van elf instellingen waar zoveel mis is dat ze onder intensief toezicht zijn gesteld. Twee instellingen zijn het er niet mee eens dat ze op de lijst staan. Volgens IJsselheem en Overijssel en Zorggroep Groningen is de informatie van de inspectie niet meer actueel. Ze zeggen dat ze inmiddels een betere beoordeling hebben. Op snelwegen waar 130 mag worden gereden is de kans op een ongeluk met dodelijke afloop groter dan op wegen met een lagere maximumsnelheid. Blijkt uit een analyse door de Volkskrant van door de politie geregistreerde ongelukken. Volgens de krant wordt hiermee voor het eerst met cijfers de stelling van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderbouwd dat ongelukken bij hogere snelheden leiden tot ernstige letsel. Toch is volgens de stichting meer onderzoek nodig. Alleen op basis van de cijfers is deze conclusie niet te trekken, zegt de SOF in een reactie. In de gevangenis in Zutphen zijn een man en een vrouw aangehouden die drugs naar binnen wilden smokkelen. Dat meldt Omroep Gelderland. De twee bezoekers uit Leeuwarden werden betrapt bij een controle. Ze hadden softdrugs bij zich en in hun auto werden nog eens verschillende hoeveelheden harddrugs aangetroffen. Juist afgelopen weekende kwamen documenten van de dienst justitiële inrichtingen vrij, waaruit bleek dat in Nederlandse gevangenissen drugs en mobieltjes in grote hoeveelheden te krijgen zijn. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. De meeste bewolking in het zuiden. Er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. De komende dagen wordt het warmer. In het weekende mogelijk 27 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat tussen Stroe en Hoevelaken nog wel 8 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3.